De testuitslag mag maximaal drie dagen oud zijn. Nu geldt dat al voor passagiers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, maar volgende week dus voor alle vluchten naar Nederland. Het kabinet bekijkt nog of de test ook ingevoerd kan worden voor mensen die met de trein, bus of boot komen. Hoe moet het verder met de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU? Vandaag of morgen, denken de kenners, zou er een Brexit-deal kunnen zijn. Correspondent Sander van Hoorn. Aan het einde van de middag werden de geruchten steeds luider dat er een akkoord zou zijn op het gebied van vis. De visrechten, daar werd de laatste week nog over gepraat. En op het gebied van de eerlijke concurrentie. dat waren de laatste twee bottlenecks in die onderhandelingen. Als het er voor het nieuwe jaar nog van komt, is dat precies binnen de deadline. Twentse ziekenhuizen vragen het leger om hulp. Er liggen zoveel coronapatiënten in de ziekenhuizen dat de acute zorg ook in gevaar komt. Ook oud IC-personeel wordt opgeroepen. Er is ook nog gevoetbald vanavond. Ajax en Willem II werd een gelijkspel met 1-1 in Tilburg. Daarmee is Ajax koploper. De ploeg staat 1 punt voor op PSV. AZ won vanavond in eigen huis met 3-1 van Vitesse. De Efteling is niet blij met een seksfilm die is opgenomen op hun vakantiepark. De film Ben en Natasha Bootcamp One staat sinds een tijdje op Pornhub. Welkom bij weer een nieuwe vlog van Ben en Natasha. Vandaag zijn wij te gast op een hele mooie locatie de Efteling denkt na over juridische stappen tegen Ben en Natasja en hun orgiegenoten. Het park zegt tegen Omroep Brabant dat dit soort opnames absoluut niet passen in de wereld van de Efteling.